Dat schrijft staatssecretaris Steven in antwoord op Kamervragen over de zaak. Het meisje en haar familie werden eind vorig jaar uitgezet naar Polen omdat ze daar de EU binnenkwamen. Volgens het tv-programma De Vijfde Dag was het meisje al wekenlang ziek, maar kreeg ze niet de hulp die ze nodig had. PvdA, SP, CDA en D66 eisten opheldering van Teven. Teven laat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie een nader onderzoek doen. In de Pakistanse stad Quetta zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 23 doden gevallen. Een man liet een bom ontploffen tijdens de uitvaart van een politieman die eerder vandaag werd gedood. Onder de slachtoffers zijn een hoge politiefunctionaris en een onbekend aantal agenten. Zeker 60 mensen raakten gewond. Coalitiepartijen VVD en PvdA vinden de hoge inflatie vervelend en een punt van zorg, maar zagen de stijging wel aankomen. Vanochtend werd bekend dat de inflatie vorige maand steeg naar 3,1 procent, het hoogste niveau sinds september 2008. Volgens de coalitiegenoten blijft ook na dit nieuws het bezuinigingsbedrag van 6 miljard gewoon staan. Het Openbaar Ministerie kan nog geen inhoudelijke reactie geven op het rapport uit Roemenië... waaruit blijkt dat een deel van de gestolen schilderijen uit de kunsthal is verbrand. Justitie wil de inhoud van het rapport eerst bestuderen. Experts stelden vast dat er schilderijen zijn verbrand, maar het blijft onduidelijk welke dat waren... Verder spreekt het OM bericht in de media tegen dat agenten die afkwamen op de inbraakmelding bij de kunsthal de verdachten nog hebben gezien. Het AD schreef vanmorgen dat een van de agenten nog heeft gezwaaid naar de daders, maar volgens het OM blijkt uit de verklaringen van de verdachten niet dat ze de agenten zijn tegengekomen. Het weer, zonnig en ongeveer 21 graden. Morgen buien met mogelijk onweer, maar ook af en toe zon. Middagtemperatuur blijft net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Op de A20 Gouda naar Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en twee personenauto's bij Rotterdam-Krooswijk.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 your body, baby, do